Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De ruzie bij Partij voor de Dieren was al veel langer bezig. Afgelopen weekend bleek dat het bestuur van Esther Ouwehand af wil. Maar het broeide al een tijdje, zegt deze verslaggever van Nieuwsuur. Nou, wat wij begrijpen is dat het eh, net voor de zomer op 25 juni bij een partijcongres echt achter de schermen uit de hand is gelopen. Dat zou een feestje moeten zijn. Maar daar werd toch wel duidelijk dat eh, de verschillen niet meer te overbruggen waren. En het gevolg daarvan was, en dat hebben wij inmiddels in handen gekregen, is dat eh, Esther Ouwehand samen met haar medewerkers een stuk heeft geschreven. Een plan van aanpak hoe de eh, bestuursleden en vooral één bestuurslid waar ze ruzie mee had weg te krijgen. Het bestuur wil Esther Ouwehand niet meer op de lijst hebben voor de verkiezingen. Maar veel belangrijke figuren bij de Partij voor de Dieren zijn juist wel blij met haar. Het is onduidelijk hoe het nu verder moet. Na de aardbeving in Marokko zijn enkele dorpen weer bereikbaar. Dat zegt de Nederlandse ambassadeur daar. Een hoop dorpen die zijn sinds vrijdag afgesloten van de buitenwereld... doordat er rotsblokken op de weg liggen. Bij de aardbeving in Marokko kwamen bijna 2900 mensen om het leven... en ruim 2500 anderen raakten gewond. Paul Pogba heeft misschien een jarenlange schorsing aan zijn broek hangen. De Franse voetballer is positief getest op doping. Pogba mag voorlopig niet spelen en hij kan voor maximaal vier jaar worden geschorst. Sinds vorig jaar speelt de middenvelder bij Juventus, maar door allerlei blessures zit hij vooral op de bank. Ventilatoren en waaiers kunnen waarschijnlijk de kast in. De afgelopen dagen was het flink zweten en kon je bijna wegsmelten. Maar na vandaag is het wel een beetje gedaan met de hitte. Deze mensen in Groningen genoten er nog even van. Ik vind altijd september is toch wel vaak nog een, eh, een toetje na de zomer. Dus dat is toch wel vaker. Maar ik werk zelf in het onderwijs. Dus ik moest net precies vorige week weer aan het werk. Dus ik dacht eerst, waarom komt nu opeens die zon weer? Maar goed, ik heb af en toe een dagje vrij. En eh, zoals vandaag is het nog even heel erg genieten. Ik vind, ik vind, ik vind de warmte vind ik heerlijk. Ik vind het echt eh, eh, genieten. Maar ja, op een gegeven moment, de herfst is ook lekker hè. Het heeft ook zo'n charme. Al is de kans groot dat het komend weekend weer een stukje warmer wordt. Het weer voor nu, vannacht op enkele plaatsen regen en onweer.